Katrien Straatman met het NOS Journaal. Utrecht krijgt vanaf volgend voorjaar weer raamprostitutie. Niet ver van het zandpad, waar vroeger de prostitutieboten lagen... komen 162 werkruimtes. De gemeente heeft maatregelen genomen om uitbuiting tegen te gaan. Zo is de minimumleeftijd van de vrouwen verhoogd naar 21 jaar... en worden exploitanten verplicht om zich te houden aan regels... op het gebied van hygiëne, veiligheid en het tegengaan van mensenhandel. Utrecht heeft geen raamprostitutie meer sinds de gemeente in 2013... de vergunningen introk voor de boten aan het zandpad en de werkplekken in het centrum. Aanleiding waren signalen van mensenhandel en slecht toezicht. De Britse regering heeft te snel ingestemd met deelname aan de invasie van Irak in maart 2003. Dat staat in het eindrapport van de commissie Chilcot, die zeven jaar lang onderzoek deed naar de Britse rol in de Irakoorlog. Volgens Chilcot had het kabinet Blair al besloten om mee te doen aan de oorlog... toen er nog vreedzame oplossingen voor het conflict met Irak op tafel lagen. Het was geen laatste middel, zei Chilcot op een persconferentie in Londen. Volgens hem hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... de autoriteit van de VN-veiligheidsraad destijds ondermijnd. Het Syrische leger heeft een eenzijdig staakt het vuur afgekondigd voor het hele land. Volgens het staatspersbureau had dat rond 1 uur moeten ingaan vanmiddag en duren tot vrijdag middernacht. Het bestand valt samen met het suikerfeest waarmee de islamitische vaste maand wordt afgesloten. De Argentijnse voetballer Lionel Messi is door een Spaanse rechtbank veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf wegens belastingontduiking. Ook moet de sterspeler van FC Barcelona een boete betalen van 2 miljoen euro. Messi hoeft niet de gevangenis in. Bij een straf van minder dan twee jaar hoeft een veroordeelde in Spanje niet de cel in als hij geen strafblad heeft. Ook de vader van Messi kreeg 21 maanden cel opgelegd en een iets lagere boete van anderhalf miljoen euro. Het weer, vanmiddag een afwisseling van zon en wolken en in het binnenland een enkele bui. Het is tussen de 17 en 21 graden. Morgen min of meer hetzelfde. Vrijdag is er meer bewolking en vooral in het noorden regent het nu en dan.